Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse politietrainers al dit voorjaar aan de slag zouden gaan in het noorden van Afghanistan. D66-leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie reageert afwachtend. Het is volgens de partij onduidelijk of de uitbreiding van het verlengen van de training naar van zes naar acht weken er nu wel of niet komt. In de brief schrijft het kabinet dat daar nog geen overeenstemming is bereikt. Het verlengen van de training was een harde voorwaarde voor GroenLinks om in te stemmen met de Kunduz-missie. Die partij wil pas na het fractieberaad van komende ochtend reageren. Het kabinet is voor een meerderheid in de Tweede Kamer afhankelijk van D66, de ChristenUnie en GroenLinks. Telecomaanbieder T-Mobile zegt dat de landelijke storing van het mobiele netwerk verholpen is. Sinds het begin van de middag konden naar schatting 2 miljoen klanten niet bellen, sms'en en internetten. Zowel klanten met een abonnement als mensen met een prepaid telefoon hadden last van de storing. Sinds middernacht zouden alle klanten weer toegang moeten hebben tot het netwerk. De storing zat in een van de verbindingscentrales. In het Brabantse Dongen heeft de SP-fractie zich uit de gemeenteraad teruggetrokken, omdat ze geen raadsleden kunnen vinden. De huidige SP'ers willen om persoonlijke redenen hun functie niet langer vervullen. De partij heeft gezocht naar vervangers, maar niemand wilde voor de SP zitting nemen in de raad. Ook SP-wethouder Rovers stapte op. Hij zag er het nut niet van in om door te gaan zonder fractie. De vier gemeenteraadzetels van de SP blijven nu vakant, waardoor de komende periode slechts 17 van de 21 zetels van de gemeenteraad in worden bezet. Het weer vannacht vrij helder en in het binnenland lichte vorst. Lokaal kan een mistbank ontstaan.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 That's how it is with me. But you know I'll always come back. And she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. all the gangsters. van Zandvoort. quest'omani che resta Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl There's no one like you There's no one like you. be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind.